Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Minister vindt dat ziekenhuizen zo weinig mogelijk amputaties moeten uitvoeren bij vrouwen met borstkanker. Uit een groot internationaal onderzoek blijkt dat het vaak niet nodig is om één of beide borsten te amputeren. Een borstsparende operatie biedt op lange termijn net zoveel kans om te overleven als een borstamputatie. In Enschede zijn vannacht zeven mannen opgepakt na een schietpartij. Een van hen raakte daarbij gewond, hij verkeert niet in levensgevaar. De politie kreeg rond half vijf een melding van een schietpartij in het centrum, maar trof daar niemand aan. Later leverden drie mannen een gewonde Enschedeër af bij het ziekenhuis. Deze vier mannen werden aangehouden, later nog drie andere betrokkenen. Spanje gaat de doelen voor het terugdringen van het begrotingstekort dit jaar niet halen. Het tekort zal oplopen naar 5,8 procent. Dat heeft de Spaanse premier Rajoy gezegd na afloop van het EU-beraad. De Spaanse regering heeft voor miljarden aan bezuinigingen aangekondigd. Maar het doel van een tekort van 4,4 procent voor dit jaar is te ambitieus, zei hij. Minister De Jager vindt dat Nederland zich aan de Europese begrotingsregels moet houden. Na de ministerraad zei hij dat hij bij de Europese Commissie niet gaat bedelen om clementie. Die regels zijn streng en die moeten we ook handhaven, zei hij. Gisteren berekende het Centraal Planbureau dat Nederland volgend jaar afstevend op een begrotingstekort van 4,5 procent. De minister voegde er wel aan toe dat de begrotingsregels enige ruimte kunnen bieden. Over de snelweg A27 bij Utrecht wordt een viaduct geplaatst. De snelweg wordt de komende nacht enkele keren afgesloten om het gevaarte van 140 meter te installeren. De brug is nodig voor de uitbreiding van het spoor tussen Utrecht en Houten. Het weer. In het noorden mist, verder op steeds meer plaatsen zon. Op die plaatsen wordt het een graad of 11. Morgen is het overwegend bewolkt, een graad of 13 met s'avonds regen. Dit was het NOS. E. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Leidschendam en wouden 6 kilometer. Dat heeft te maken met wegwerkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht. De A4 van Amsterdam naar Den Haag staat voor Zoeterwoude 5 kilometer. A8 Amsterdam richting Zaandam voor knooppunt Zaandam 2. De A9 Alkmaar richting Diemen voor knooppunt Honendrecht 2 kilometer. Daar stond de auto in brand. De rechterrijstrook is dicht. Op de ring van Amsterdam de A10 West richting Zaanstad voor de Koentunnel 4.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 Aflevering 9 vandaag alweer 2 maart van 2012. In de lijst 16 stijgers, 2 zittenblijvers, 19 dalers en 3 nieuwe binnenkomers. Toen je natuurlijk ook de 3 platen dan uit moeten. Na 18 weken doet Gavin de dat met Sweden. Nickelback When We Stand Together na 17 en Lana Del Rey Videogames verdwijnt na 16 weken. De nummer 18 waar we straks mee gaan beginnen is in handen van Katy Perry, Part of Me. En zij is met 9 plaatsen winst ook nog eens de snelste stijger van vandaag. De snelste dalen, dat is Tini Tempa en Esther Dion, Love Suicide, zak en namelijk 10. Toen genoteerd, de uh, laat op plek nummer 40. Cobra Starship en Sabi, You Make Me Feel, ondertussen alweer 18 weken in de lijst. Als we in de geschiedenis kijken vinden we ook 2 maart. Onder andere 1933, King Kong gaat in eh, New York in première. 1966 op 2 maart, de eerste niertransplantatie in Nederland die is gelukt. in 2005 op 2 maart, Noord-Nederland die wordt getroffen door eh, zware sneeuwval. In Drenthe, Groningen en de kop van Noord-Holland valt meer dan 20 centimeter sneeuw. En in Friesland is zelfs meer dan 20 centimeter sneeuw gemeten. Dat is 2 maart uit de geschiedenis. Terug naar nu, plek 18 vinden we Katy Perry, Part of Me.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 I will hide. Many times I've been told, speak your mind, just be bold. So I'll close my eyes, or look behind, moving on know. So I'm clean. Feel home again Home again, home again One day I know I feel strong Manuka. De single Home Again. Hij staat nu vijf weken in de lijst. Gaat omhoog van 20 naar 17e Engelse soulzanger. Zijn roots liggen trouwens in eh, Oeganda. En hij was een van de eerste die een prijs won eh, dit jaar. Want op 6 januari 2012 won hij de Sound Off. Een jaarlijkse competitie van de BBC die de meest opwinnende artiest van de toekomst moet eh, prijsgeven. Geen grote namen mogen aan die show meedoen. Alleen dus de nieuwkomers. En dit is er een van Michael Kiwanaku. En hij staat dus op eh, plek 17 met Home Again. En we gaan er weer eentje hoger, want dan komen we tegen Flowrider en Sia, de Wild Ones. like on, Muhammad and we hit fame. with the we get insane. Hey, I heard you Euro eerste Canadezen denk ik in de lijst van Europa. Carly Jepsen en eh, Call Me Maybe. De vierde week dat zijn de lijst dat gaat ze omhoog van 19 naar 14. Daarvoor Flowrider en Sia de Wild Ones in de vierde week omhoog van 21 naar 16. Met één plaats verdwijnt ze uit de lijst. Dat was Videogames, Lana Del Rey. En die andere die gaat gewoon weer vier plaatsen omhoog. In de vijfde week omhoog van 17 naar 13. Lana Del Rey en Born to Die.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 yeah I love that sound So flick your fag bus out once on a mad one Like yeah, yeah, mama can't harm Mama do the high, mama do the high, high don't change. And we rule that crowd, and we don't change pace at the hard way.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 In de zesde week omhoog van 12 eh, naar nummer 15. En daarvoor nog Lana Del Rey in de eh, Born to Die. Voordat wij de top 10 induiken, kijken we eerst weer eens even achterom naar wat we allemaal gehad hebben. Ed Sheeran en zijn Lego-huis staat nu 14 weken in de lijst en zak van 18 naar 20. Rochi en The Easy Way Out staat 12 weken in de lijst, zakt van 13 naar 19. Van 27 omhoog naar 18 in de derde week Katy Perry and Part of Me. Michel Kimanuka en Home Again staat 5 weken in de lijst. Gaat omhoog van 20 naar 17. Van 21 naar 16 in de vierde week Flowrider, Sia The Wild Ones. Lady Gaga Mary the Night staat 9 weken in de lijst en zakt één plekje van 14 naar 15. Carly Ray Jepsen en Call Me Maybe staat 4 weken in de lijst. Gaat omhoog van 19 naar 14. In de vijfde week Lana Del Rey Born to Die omhoog van 17 naar 13. Russell Kicks Mama Do The Hum staat 6 weken in de lijst en gaat omhoog van 15 naar 12. Radione en Geronimo. Die zakt in de 12e week van 7 naar 11. En ook verlies voor Jean-Paul. She Doesn't might zakt namelijk in de 11e week van 8 naar nummer 10. De top 10 beginnen we dan uh, met nummer 9. Want 10 slaan we over Jean-Paul, She Doesn't Mind. 9 is er in de zevende week met twee plaatsen winst voor Wiz Calavia, Snoop Dogg en Bruno Mars. Young, Wild and Free. Is this thing on? Word. <laughs> so while we get drunk.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 In de zevende week dus omhoog van 11 naar 9. 3,5 minuut alweer over 5. ZFM, Westkust, weerbericht. Over half 5 natuurlijk. Vandaag blijft het droog en zonnig en er waait een zwakke tot matige oostelijke wind. Temperatuur vandaag zo'n 10 graden. Komende nacht wordt het wel bewolkt en nevelig. en blijft wel droog. De wind die waait matig uit het zuidoosten en de temperatuur daalt naar ongeveer 7 graden. Zaterdag overdag verandert er eh, heel weinig. Het is en blijft bewolkt en nevelig, maar het is wel droog. Windje waait matig uit het eh, zuid tot zuidwesten en de temperatuur stijgt naar maximaal 12 graden. De nacht naar zondag is het dan weer wisselend bewolkt en valt er een eh, enkele bui. De windje waait meest matig uit het westen en het koelt af naar ongeveer 5 graden. Zondag weer geregeld zonneschijn, maar in de middag neemt de bewolking toe en later kan zelfs een buitje gaan vallen. De temperatuur stijgt naar maximaal 9 graden en de waait een matige west- tot zuidwestelijke wind. Heb ik nog steeds één waarschuwing voor je op de A9, namelijk Alkmaar richting Haarlem ter hoogte van hectometerbal 55.1.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 Zes weken in de lijst en omhoog van 9 naar 6. We gaan tot 5 in en dat doen we dan natuurlijk met de nummer 5. Deze dame staat al zes weken lang in de lijst. En halveert nu haar positie. Ze gaat van 10 naar 5. Ik heb het over eh, Beyoncé en Love on Top. Beyoncé met Love on Top. Dus van 10 omhoog naar 5 in de jaren zesde week alweer. En er was nog nieuws over deze dame afgelopen week. De vliemaker Ryan Murphy die heeft een eh, sterrenkast voor zijn muzikale film eh, One Hit Wonders bij elkaar weten te brengen. Quentin Paltrow, uh, Reese Witherspoon, Cameron Diaz, Beyoncé en Andy Samberg hebben een uh, rollen in de film. Dat is het Amerikaanse film- en tv-site Deadline muzikale film gaat over drie zussen, gespeeld door eh, Paltrow, Witherspoon en Diaz, die in de jaren 90 alle drie een hit hebben gehad. Daarna is hun carrière in de slop geraakt en ze besluiten een groep te vormen om weer succesvol te worden. Het idee voor deze film is ontstaan tijdens een eh, diner met Murphy en de drie filmsterren. Welke rol Beyoncé in de musical gaat spelen, dat is eh, nog niet helemaal duidelijk. En werk is ook bij het project betrokken als liedjeschrijfster. Murphy heeft het scenario van One Hit Wonders geschreven en gaat de film ook zelf regisseren. Hij werkt als schrijver en regisseur van de tv-serie Glee, vaak samen met eh, Paul Tro, die regelmatig in de tv-serie te zien is. De bondactrice die maakte voor haar filmdebuut als eh, producer naast Murphy. Dat dus over die film waar dus Beyoncé ook een rol in zal gaan krijgen. Hoe en wat precies, dat is nog niet helemaal duidelijk. We gaan gewoon verder met de lijst van Europa.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 Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Jessie Zes weken staat zij in de lijst van Europa en ze gaat omhoog van 5 naar 3. En daarvoor dus één zakker van 3 naar 4. En begin zei ik al, er zijn deze week twee zittenblijvers. En de oplettende luisteraar die weet dat dan al. Dat 1 en 2 blijven zitten. Want eh, we hebben verder nog geen zittenblijver gehad vandaag. Dus net als vorige week nu, dus wel een week langer. Zeven weken alweer Jason Mraz en I Won't Give Up, de nummer 2.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 Voor Jason Mraz, I Won't Give op 2. Jesse Domino op 3. Michel Taylor, I See ATP Go op 4. En 5 is de voor Beyoncé, Love on Top. Wil je de lijst nalezen? Dat kan. Hij staat vanaf 5 uur weer op internet. www.zfmzandvoort.nl Volgende week vrijdag heb ik gewoon weer een hele nieuwe lijst voor je. Zometeen de jongens van Je Weekend In. Ik heb een mail voorbij gekomen met wat ze allemaal gaan doen. Maar het is weer een bomvolle show. Ik zou zeggen, laat je radio gewoon lekker op eh, CFM staan. We hebben nog veel meer leuke programma's voor je dit weekend. Volgende week ben ik er weer, heb ik weer een nieuwe lijst voor je. Tot dan en een goed weekend.